Freddy van Tijn met het NOS-journaal. stroom naar Europa als er een oplossing komt voor het conflict in Syrië. Dat heeft de Turkse premier Davutoglu gezegd op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Merkel. Davutoglu herhaalde dat Turkije met Duitsland wil samenwerken om illegale migratie tegen te gaan. Hij vindt ook dat er in Syrië een veilige zone moet komen voor de opvang van vluchtelingen. Hij herhaalde de eis dat de Europese Unie vaart zet achter gesprekken over het Turkse lidmaatschap. bondskanselier Merkel reageerde daar positief op. Ze zei ook dat ze hoopt dat de Turkse regering zich na de komende parlementsverkiezingen inzet voor verzoening met de Koerden. De voorzitter van een van de Duitse politievakbonden roept de regering op een hek aan de grens met Oostenrijk te bouwen om vluchtelingen tegen te houden. Volgens hem is dat nodig om goede grenscontroles te kunnen uitvoeren. Hij waarschuwt voor sociale onrust in Duitsland als gevolg van de toestroom van vluchtelingen. Vannacht zijn opnieuw ruim 100 mensen aangehouden op verschillende feesten van het Amsterdam Dance Event. Allemaal met te veel ecstasypillen. pillen Gisternacht werden ook ruim 100 mensen aangehouden. Toen raakten ook 16 mensen onwel na het gebruik van drugs. Eerder tijdens het evenement overleed een be bezoekster van 33 jaar... waarschijnlijk doordat ze verschillende soorten drugs had gebruikt. Vanavond is de laatste avond van het Amsterdam Dance Event. Afgelopen nacht waren er 150.000 bezoekers. Drie fietsende vluchtelingen zijn vannacht van de A67 bij Venlo geplukt. De drie Syriërs zeiden dat ze op weg waren naar Ter Apel. Dat is een afstand van meer dan 200 kilometer. De politie heeft ze van de snelweg af begeleid. Het weer. Het is bewolkt, maar vanuit het noordwesten komen er geleidelijk droge perioden. Morgen is het opnieuw bewolkt en in het binnenland kan lokaal nog een spatje regen vallen. In het noordwesten kan het middags mogelijk wat zon zijn. Het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort.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 <laughs> echt waar, die had ik uit de hitkrant. Dat was zeker in je jonge jaren, of niet? In mijn jonge jaren, ja. ja, ja toen was ik een jaartje of, eh, wat zou ik geweest zijn? 16, 17, zoiets. Zo, dat is heel lang geleden, toch? Heel, nou, dankjewel. En is het nu <laughs> Willeke Alberti of niet? <laughs> hou op, hou op, hou op. het derde uur, welkom terug. En wat gaan we in de derde uur doen als? We gaan in de derde uur hebben we eh, dier van de week om 16.30 uur. En om 16.45 uur 45, gedicht. 16.45 uur 45, het gedicht van de week. En dan hebben we nog wat nieuwtjes. Oké, reden genoeg om eh, gezellig te blijven luisteren naar CFM.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 En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Nou, gisteren heb ik al een eh, kerstplaat gedraaid, Hans. Ja, is dat, dat was Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. Ja. Nou, dan nu maar een Sinterklaasplaatje. Ja, dat ja, wel, ja. ja om het goed te maken. Hier is Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ik ben een walkman en een ik met een slot.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 Er staat geen geldboom in mijn tang, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks bankbiljet Of in de tuin, hè? Ja, in de tuin. Oh, daar ben ik ook helemaal gek op, joh. Zo'n knakenbal. <laughs> ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Dat was uh, Henk Rutte. Nee. Edwin. Edwin Rutte. <laughs> Edwin. <laughs> maakt mij niet Ja, het maakt niet uit. Rutte heet hij Maakt niet uit. Ja, over Sinterklaas. Hè. De brief van Sinterklaas eh, die eh, CFM gehad heeft. Ja, ja, ja. Nou, wil je de brief nalezen? Ik heb hem trouwens ook op de CFM Facebook-site gezet. Dus ook daar kun je hem nalezen op de CFM-app of op tv. Dus je kan hem overal tegenkomen, de brief van Sinterklaas. Want 15 november 15 november, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij komt aan bij de rotonde, hè? Bij de rotonde? Ja. ja nou, mooi. Ja, en op het strand om 12 uur. En dan eh, vanaf 30 eh, oktober zijn er eh, kaarten beschikbaar voor het feest in de Corver Sporthal. Ja. De kaarten kosten 2 euro, zijn onder meer verkrijgbaar bij, bij Bruna, de Groot Krocht. Pluspunt. Pluspunt en de oude halt. En de oude halt. Ja. Dus Sinterklaas vanaf 15 november weer in het land. Dat gaat gezellig worden. En mogen we de schoen weer neerzetten. Hè? Nee, oh kijk, ja. Zal er wat inkomen. Nou, dan moeten we wel zingen. Ja, <laughs> nou, nou, dat kunnen wij toch. Komt helemaal goed. <laughs> Nou, de wedstrijden uit de Eredivisie die vanmiddag om half drie gestart zijn... zijn bijna ten einde. 2-5 staat het bij uh, Heerenveen tegen Feyenoord. Wordt al en spannend, wordt al spannend. tegen de Graafschap 1 tegen 1. We have the chance to turn. En dat was eh, Joe Farnham en Your The Voice. Jawel, een, nieuwe, eh, nou, een nieuw plantsoen. Een plantsoen met een nieuwe naam. Ja, de admirale Het liet even op zich wachten, maar met het plaatsen van een naambordje... is de naamgeving van het admirale nu officieel afgerond. Zoals al eerder gemeld heeft de gemeente het verzoek van de bewoners gehonoreerd... om het veldje aan de Van Alvenhoek, Van Alvenstraat, Hoek Tjerherenstraat... een officiële naam te voorzien. In overleg met de bewoners van de buurt is besloten het veld om te dopen tot Admiralenplantsoen. Uit de vele positieve reacties van voorbijgangers, toeristen en buurtbewoners... blijkt het plaatsen van het beeld dat vorig jaar de voormalige bibliotheek sierde... een goede zet te zijn geweest. Het beeld, nieuwe beplanting, de speeltoestellen en de naam maken er een echt plantsoen van... waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Met afronding van dit project is nu duidelijk dat een zeker de moeite waard is om als burger het initiatief te nemen om je eigen leefomgeving te verbeteren. Een mooi nieuw platsoen dus hier in Zandvoort. bij CFM met eh, deze single van eh, Brian Adams. And gonna run to you. Jawel, de wedstrijden die eh, vanmiddag om half drie gestart zijn... zijn inmiddels ten einde. Hans, ja, Ja, FC Twente Nek is 1-0 geworden. Oh, dat, ja, dat is inderdaad vandaag. Ja, de wedstrijd Twente, van half 1 is dat. ja. En Heerenveen Feyenoord 2-5. 2-5, ja. Ongelooflijk. En ADO tegen de Graafschap. De Graafschap heeft mooi weer een puntje gesprokkeld. Hè? Dus 1-1. Staan ze nog steeds onderaan dan? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. ja, Degene daarboven die heeft gewoon vijf punten en hun hebben nu twee punten. Ah, oké, nee, dat gaat lekker. <laughs> oh ja, en uh, zo dadelijk om eh, kwart voor vijf eh, nog één wedstrijd. Spek Zwolle tegen Vitesse. Ja. Dat wat betreft de Eredivisie. Zometeen het weekdier. Het weekdier, Het weekdier, dier van de week.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 Het is tijd voor het dier van de week. Het dier van de week, dat is geen weekdier, maar het is een hond. En deze hond heet Harley. En hij is een prachtige kruisingherder, een reu... van nog een jaar met een super karakter. Als een echte herder is hij energiek, leergierig en slim. Harley kent de basiscommando's maar is nog een beetje een puber. Zijn verdere opvoeding is natuurlijk erg belangrijk. Hij is sociaal met andere honden en speelt graag. Met katten is hij geen goede vrienden, daar gaat hij achteraan. Harley is een tophond voor mensen die veel willen wandelen... en de tijd hebben om hem opvoeding te geven die hij nodig heeft... en een rustig en een stabiele omgeving. Met zijn rechteroog kan hij niet zien, door een aangeboren afwijking. Hier moet hij wel rekening mee worden gehouden in de omgang. Deze week krijgt hij nog een onderzoek voor zijn oog van de dierenarts. Daarna is hij plaatsbaar. Uiteraard mag hij wel een bezoek ontvangen. U kunt hem vinden in Dierentehuis Kennemerland... Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. En deze is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Of telefonisch bereikbaar 023 888. En ik heb de foto gezien, eh, Hans, van eh, Harley. Ja. De hond met de mooie naam. En eh, ja, hij ziet er echt heel lief uit. Dus eh, ga even kijken als je hem eh, wilt zien. Of bij het Kennen met dieren thuis. Of download gewoon even de CFM-app. Want ook daar staat een foto op van Harley het dier van de week.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 Ja, ja, ja. Ja, ik ben wel benieuwd, hoor. Ja, hoe dat? Nou, gewoon spannend. Ja, ja, het is altijd voor mij zeker. Ja, <laughs> zeker. nou ja, zo dadelijk gaan we doen. Zullen we eerst nog uh, één plaatje gaan doen? Is goed. Maar nostalgie heb ik begrepen, hè? Nostalgie. Ja, nostalgie. <laughs> Ja, het gaat echt gebeuren. We gaan een cd draaien. Ja, echt waar. Het gebeurt nog bij CFM. Daar maak je het mee. En wel deze cd van Ten Sharp.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 Het gedicht van de dag, dat is vandaag van Rita Troost. En het komt uit de bundel Drijvend op een briesje. En het heet Tijd. Je kunt de dagen vullen met alles wat je maar wil. Eén ding is echter zeker. De tijd staat nimmer stil. Mocht je dus iets bedenken, is dat verleden tijd want woorden uitgesproken is waarmee de tijd verglijdt. Blijf dus niet hangen in het verleden. Ook de toekomst is niet relevant. Leef gewoon maar in het heden, met de tijd hand in hand. Geniet van alle uren, de minuten heel intens. Tijd, het is niet zo bijzonder. Gewoon een maatschap voor de mens. Liefde, geluk, aandacht, zorg. Vul daarmee heel het leven. Dan is het niet belangrijk meer welk jaartal er wordt geschreven. Een mooi gedicht van de dag eh, bij CFM Hans. Ja, een, een, mooi gedicht. En ik heb er nog een heel bijzonder. Ze is namelijk aankomende donderdag in mijn eh, programma Muziek Boulevard Live om vier uur is ze de gast, samen met haar man. En eh, ze, is niet alleen, ze schrijft niet alleen verhalen en dicht, gedichtbundels... maar ze heeft samen met haar man iets heel bijzonders gedaan. En daarover donderdag meer. Oké, okay, luisteren dus vanaf vier uur aankomende donderdag naar CFM. van Zandvoort. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al door de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wel verdwalen. Met hout en evenwicht. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie me lief is, blijft mij lief. Maar waar ze wonen moest ik weten maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze eens wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aard. Ik hou van schamel, maar ook van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Dus laat me, laat me, laat me. Ik zal eens dus wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. En ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En dan zoek jij er maar eentje uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zangen, Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer Mijn mij maar blijven wie Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang begaan. Laat me, laat me, ik heb zeker dat we weer eh, iemand blij hebben gemaakt met deze plaat van Ramse Shaffi. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, we gaan er nog twee draaien als. Goed zo. Tot aan het nieuws en weer van vijf uur. En een van die twee is er van Santana. Hier is Holland. zondagavond in, hè Hans? Ja, behoorlijk, ja. Jazeker. Met Santana en uh, Holdan. Ik dank je hartelijk voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. En ik vond het heel leuk om een keer... Ja, dat, ik vind het een mooi woord, sidekick te zijn. Sidekick. <laughs> Jij was de sidekick. Ja. Geweldig. <laughs> Dat heb je goed gedaan. Dankjewel. En die drie uur uh, vliegen voorbij, hè, trouwens. Nou, dat gaat heel snel, Ja, hè? ja voordat je het weet is nou. het weer voorbij. En zeggen we tot volgende week, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een hele fijne zondagavond. Zeker. Dag. Ik denk, je gaat nog wat zeggen. Maar... Nee, ik ga niks meer zeggen.